Dit is Rachid Finch met het NOS-show. Gestudeerde mbo'ers en mensen met een universitair diploma is de afgelopen jaren verdubbeld. In 2008 vond ruim 3% van de gediplomeerde mbo'ers geen baan. Nu is dat 7%. En onder de pas afgestudeerden aan een universiteit nam de werkloosheid toe van 4 naar bijna 8%. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. HBO'ers die net op de arbeidsmarkt komen hebben iets minder last van de crisis. Werkloosheid onder die groep steeg van 4 naar ruim 6 procent. Op de langere termijn hoeven de jongeren zich volgens de Universiteit Maastricht geen zorgen te maken. Zodra de economie aantrekt zal de werkloosheid onder deze groep snel dalen, zeggen de onderzoekers. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft in de afgelopen twee kabinetsperiodes de meeste moties ingediend die ook werden aangenomen, schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van het Centraal Informatiepunt van de Kamer. ChristenUnie-Kamerlid Esme Wiegman diende in totaal 100 moties in die de steun kregen van een Kamermeerderheid. Het kamp nooit zo groot geweest als de betrokken instanties hun verantwoordelijkheid hadden genomen. De film- en tv-regisseur Ruud van Hemert is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Van Hemert begon zijn loopbaan in de jaren 70 met tv-programma's als de Fred Haché Show en Barend is weer bezig. 1984 regisseerde hij zijn eerste speelfilm Schatjes over de ruzie tussen ouders en hun kinderen in een rijk gezin. De film trok anderhalf miljoen bioscoopbezoekers, wordt daarom gezien als een van de succesvolste Nederlandse films. In 2001 verfilmde Van Hemert Ik ook van jou naar het gelijknamige boek van Ronald Gippard en in 2004 maakte hij zijn laatste film Feestje. Ruud van Hemert was 73 jaar. Het weer, een bui in het zuidwesten van het land. Later overal stevige buien. Regen en onweer is dat, met kans op windstoten. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NO. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A7 Hoorn-Zaandam voor Zaandijk 5 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 4. Op de ring A10 tussen Watergaasmeer en knooppunt Amstel 3 kilometer. En op de A10 tussen Osdorp en Amstel Business Park 8 kilometer. Er is maar één rijstok open aan ongeluk. Op de A27 Almere Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven langzaam rijden. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Amersfoort en Hoevelaken 3 kilometer vanwege opruimwerkzaamheden. De hoofdrijbaan is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Fish are jumping, don't you know, my darling? I, I said it right now, and the cotton is high. Like a, like a, like a, your lady is a rich, son of rich girl. And your mommy's good looking, yeah.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 perjury and the bathing charge of larceny. So the FBI, they rewarded him because they we can make a deal, make it worth your while. So do I do? ook op internet. www.zfmzandvoort.nl cada van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.